Nu bij IKEA 350 nieuwe redenen om langs te komen. Ons Bittersota dekbedovertrek. Het Blastasse nachtkastje. Onze Je hoort het. Te veel om op te noemen. Ontdek onze nieuwe collectie. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. De koffiejongens. Composteerbare cups? Check. Biologische bonen? Tuurlijk. Serieus lekkere koffie? De. Proef zelf maar. Hup, ga naar de koffiejongens.nl. Hey, de koffiejongens. Kies voor een stijlvolle basis bij Karwei. Nu tot wel 50% korting op bijna alle vloeren. Karwei, maak het mooier beste product van het jaar. En dat proef je. Nu bij Koebloe. Spiksplinten de nieuwe Samsung Galaxy S26 smartphones. Krijg tot 200 euro opslagvoordeel en tot 100 euro Samsung tegoed. Bestel de beste voor jou in de Koebloe app. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een PlayStation 5 ter waarde van 499,99 euro als welkomstcadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com. snelpakkers. Anders grijp je mis. Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 11 uur. Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Taxi-apps werken voor chauffeurs binnenkort niet meer in de omgeving van de Ziggo Dome in Amsterdam tijdens grote evenementen. Volgens regionale media moeten chauffeurs straks ruim buiten het arenagebied wachten op een klus. Nu rijden er vaak ruim 4000 taxis rond tot ze een klant hebben. De komende twee weken wordt het systeem getest. In Rotterdam zijn weer verkiezingsposters vernield van Leefbaar Rotterdam, meldt Rijmond. De partij zit met de handen in het haar, want eerder werden ook al alle verkiezingsborden gestolen op de Maasboulevard. Leefbaar denkt dat het te maken heeft met hun boodschap die opgevat wordt als racisme en fascisme. Frankrijk gaat zich nu ook bemoeien met de oorlog in het Midden-Oosten. President Macron heeft opdracht gegeven om een vliegdekschip naar de Middellandse Zee te sturen. Groot-Brittannië besloot eerder om wapens te sturen naar Cyprus... nadat hun militaire basis op Cyprus was aangevallen met drones. En een enorme verrassing in de halve finale van de KNVB-beker. NEC heeft de koploper in de eredivisie PSV uitgeschakeld. NEC won in eigen huis in een vermakelijk potje met 3-2... en staat voor de zesde keer ooit in de finale. Ze wonnen de beker nog nooit. De tegenstander komt morgen uit de wedstrijd AZ Telstar. Het Veronica Weer van Weer Online... Vannacht kan het aan de grond licht vriezen met lokaal mist. Morgen begint bewolkt, later meer zon en 8 tot 17 graden. <laughs> Ja! Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En hij is afgelopen zaterdag weer gevallen. Opstaan en weer vallen. Heerlijk. Ben jij de volgende winnaar? Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Plus. Elke topprestatie begint met de juiste basis. Kies daarom voor de M-Line Element Bed Collectie. Uitgeroepen tot gekozen product van het jaar. Ontdek het bed dat design, innovatie en ultiem slaapcomfort samenbrengt. M-Line. Get ready for greatness. Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl slash woonverzekering... en krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan. M-Line Element Deal. Nu tot 1500 euro korting op geselecteerde M-Line Element bedden en direct leverbaar. Ga naar de slaapspecialist bij jou in de buurt of kijk op mline.nl. NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters... ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van Werkend Nederland. Schat, die ovenschaal moet je voorspoelen voordat je hem in de vaatwasser doet. Hm, wedden van niet? <laughs> wedden van wel? Oké, de verliezer moet zingen op de radio. Deal. Deal. Deal op Sun FM. You are my sunny day. I love you, I want you to Met de nieuwe Sun Brilliant Shine Plus capsules hoef je niet meer voor te spoelen. Wedden? De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe Samsung Galaxy S26 Ultra. Nu tot 837 euro inrouwvoordeel in combinatie met KPN Unlimited. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com slash snelpakkers. Anders grijp je mis. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenval Tijdprijs. Ontdek meer op vattenval.nl slash radio. Begin met een zelfgemaakt bankje. En voor je het weet, geniet je van een nieuw tuinhuis. Deze vrijdag tot en met zondag met Praxis Plus. 25% korting op tuinhout bij besteding vanaf 20 euro. Als jij begint, begint de lente. Praxis. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Postcode Loterij Miljoenenjacht. Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Hein Keizer. Dit is Veronica. feel like price. It's our profit, it's his loss. But anyway, the lunch bell ring. Take one out, do your fine. She's What do we have for entertainment? Cops kicking gypsies on the pavement. Now the news has that to attention. Lunar landing Italian monster shoots a lobster. Sits through restaurant gets out of hand. Car in the fridge, a fridge in the car. A cowboy's tune, TV land. You know Back to work and sweat some more. The sun will sink and we will get out the door. It's no good for man to work in cages. Hit the town, he drinks his wages. Your friend, your sweat. But did you notice you ain't getting your friend, your sweat? But did you notice not getting anywhere? Don't you ever stop long enough to start? Take your car out of that gear. Don't you ever stop long enough to start? Get your car at the 7-Eleven. Pops was but he had sense. Engels, and necessary pants. What do we got? Yeah. What do we got? Yeah. What do we got? Magnificence. What do we got? The Clash, Magnificent Seven. tongbrekertje. Maar eh, ze zijn eh, geïnspireerd in dit nummer door de rap die toen nog echt on top of his game was. Dat hoor je ook wel een beetje, hè? Het, eh, ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, heeft zo'n lekker staccato ritme, om het zo maar even te zeggen. Hartstikke leuk om te draaien hier op Radio Veronica. En daarvoor Time Stood Still, Bad English. Het is maar goed dat de time niet stilstoet. Om het zo maar even op zijn Bad English te zeggen. Want ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb in mijn familie nog best wel wat uh, ooms, tantes, ehm, geen neven en nichten. En eh, vaders, moeders, opa's, oma's die best slecht Engels kunnen. Bad English, ja, dat is iets van de vorige generatie, heb ik altijd het idee, het idee dat die toch wel wel moeite hebben met de verengelarisering van eh, Nederland... voor zover dat een, een woord is. Anglo, het heeft iets met anglo-saxificatie te maken, toch? Ja, zeg ik dat goed? Ik hoop het wel. En elke keer als ik eh, dit soort oudere mensen, relatief oudere mensen, op televisie zie... dan moet ik toch altijd even ergens sniffelen. Dus je hebt bijvoorbeeld Mark Rutte. Remain with you. Every inch of the way. Of the way. Until peace, freedom and democracy in Ukraine are restored. And justice is done. Nou ja, oké, oké. Dan heb je Louis van Gaal die even gaat uitleggen hoe eh, de dood of de gladiolen werkt in het Engels? It, it's, a. Eh, how do you call it? A gladiolus game. The dead, the dead of the gladiolus. Or you are dead, or you receive the gladiolus flower. Ja, kijk, eh, dat is natuurlijk ook een beetje bad English. <laughs> Maar de, de, de kroon, <laughs> die, die is voor Erik ten Hag. Want ik vind het altijd schitterend als Nederlandse mensen dan in het Engels bepaalde ja, gezegdes gaan vertalen. En toen dacht, toen dacht eh, Erik ten Hag, weet je wat we doen? Eh, dat is alsof je de koe in de kont kijkt. Hoe klinkt dat dan <laughs> in het Engels? So where I coming from, eh, you call it you looking a cow in the ass. <laughs> Cow in the ass? <laughs> dat kan toch niet? Bad English. Cow in the ass. Oké. Okay. Nou. Coconut man. Liever niet. Je hoorde Jesse J en B.O.B. met Price Tag op Radio Veronica. En eh, dit was de Logical Song van Supertramp. Ja, en over Logic gesproken. Ik heb iets wat me al de hele dag bezighoudt. Slaat ook helemaal nergens op, maar... Zou er nou Bluetooth zitten in tanks? Zou iemand die dan in een tank aan het rijden is... dan zijn telefoon kunnen verbinden en dan gewoon een liedje aan kunnen zetten? Ja, de, ik, ik, ik weet het niet. Ik ben zo benieuwd of dat daadwerkelijk kan. En ik ben dan ook heel benieuwd of ze dan dit soort muziek draaien. Ja, dat je dan met een tank door de Kalverstraat gaat...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 Nou, we hebben uitsluitsel gekregen. Violet die zegt via de Radio Veronica-app... tanks hebben geen bluetooth, dat is veel te gevoelig... voor beveiligingsrisico's en storingsgevoeligheid. Nou, is dat ook weer uit de wereld. En Lodewijk die zegt nog... zou het zijn als die boxen op een tank... dat die daar aan de buitenkant hangen... en dat je dan keihard de nieuwe single van Gordon aanzet. Ah dan heb je die oorlog zo gewonnen. <laughs> Dat denk ik ook, Lodewijk. Dit is Belief van Cher, Veronica. met met Warchild en doet ook mee. Oh ja, ja, zo kennen we ze. Let's go! Vanaf volgende week rijden we met onze bedmobiel langs alle postcodes van Nederland. Ja, want de Postcode Loterij stuurt ons op pad... om op zoek te gaan naar de mooiste aangedragen platen voor de Stop 520. Heb jij een mooie, positieve of vrolijke plaat aangedragen... met een goed verhaal erbij? Dan komen wij, de Bad Boys, graag bij je langs... om een goed gesprek met je te voeren. Meer info op radioveronica.nl Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om s'avonds tot rust te komen? Hmm. <laughs> ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust is Radio Veronica. Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien. Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur. En nu Hein Keizer. Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica. niggas don't think shit stink. Pink Gators, my Detroit players. Tim's for my hooligans in Brooklyn. right. Dead right, if they head right, Biggie there, and I. Papa been smooth since days of under rules. Never lose, never choose to. Bruise, Cruz, who? Do something to us. Talk, go through us. Girls want to us, wanna do us. Screw us, who us? Yeah, Papa and Pump. <laughs> Close like Starsky and Hutch, stick to clutch. Yeah, I squeeze three at your cherry M3. Bang every MC easily. Take that. Easily. Recently, niggas frontin' ain't saying nothing, so I just speak my peace, Come keep on, my peace. Cubans with the Jesus peace, Thank with you. my peace, packing, asking who want it. Get on it, nigga flaunt it. That Brooklyn bullshit, we on it. Biggie, biggie, biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. I guess that's why they're broken, you're so fake. Biggie, biggie, biggie, uh-huh. can't you see? Uh-huh. Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. I uh-huh. guess that's why they're broken, you're so uh-huh. I, put O's in NY onto DKNY. uh Miami, DC, prefer Versace. That's right. All Philly hoes know it's Moschino. Every cutie with the booty, boy, the coochie. Now <laughs> you the real dookie. Meaning who's really the shit? Them niggas ride dicks. Frank White pushed me sick on the Lexus LX, four and a half. Bulletproof glass tips if I want some ass. Gon' blast sweet ask questions last. That's how most of these so-called gangsters pass. At last, a nigga rapping about blunts and broads, tits and bras, menage a trois, sex and expensive cars. And still leave you on the pavement. Condo paid for, uh-huh. no car payment. Uh-uh. At my arraignment. Note for the plaintiff, your daughter's tied up in the Brooklyn basement. Face it, not guilty. That's how I stay still. Richer than rich, so you niggas come and get. Come on. Biggie, biggie, biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me, and I just love your flashy ways. guess that's why they're broken. You're so fake. Biggie, biggie, biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me, and I just love your flashy ways. I guess that's why they're broken. You're so fake. Uh, uh-huh. I can fill you with real millionaire shit. That's cargo, my cargo. Mm, 160, swiftly. Wreck it by a new one. Your crew run, run, run. Your crew run, run. I know you sick of this name brand nigga with flows. Girl, say he sweet like nigga mm. with. So get with this, nigga, it's easy. Uh-huh. Girlfriend, here's a bitch. Call me round 10, come through, have sex on rugs. that's Persian. Right. Come up to your job, hit you while you're working, for certain. Papa freaking, not speaking, leave that ass leaking like rapper demo. Tell them who, take their clothes off slowly. Kill them with the force like Kobe, dick black like Kobe, watch me roam like Kobe. Lucky they don't own me, where the say show me, homie. Homie. Biggie, biggie, biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me, and I just love your flashy ways. Guess that's why body broken, you're so fake. Uh, baby, baby, uh-huh. can't you see? Uh-huh. Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. uh uh-huh. Guess it's why they're and you're so fake. Uh-huh. Biggie, biggie, biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. I guess that's why they're broken, you're so fake. Uh, biggie, biggie, biggie, uh can't you see? Uh. Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. I uh-huh. guess that's why they're broken, you're so uh. fake. De Notorious B.I.G. op Radio Veronica. Het zal je maar gebeuren. Ga je naar een concert van je favoriete band... krijg je daar ineens een gitaarstandaard op je hoofd gesmeten. Het overkwam een bezoeker van het concert van Mumford Sons. Marcus Mumford van Mumford Sons... die gooide de ijzeren staaf in het publiek... en raakte een toeschouwer die 15 rijen verderop in de zaal stond. Ja, allemaal heel naar natuurlijk, maar even eerlijk. 15 rijen? Die gozer die moet eh, stoppen met pingelen op die banjo ik moet mee gaan doen met kogelslingeren op de Spelen. 15 rijen. Beetje training, kan je er 30 van maken. I will wait. Manfred Sans op Radio Veronica. like a stone and I feel heavy into your arms these days of dark on will blow away with this new sun. Fleetwood Mac, You Make Loving Fun op Radio Veronica. Ik weet niet of je het door hebt. Je hebt het vast van andere DJ's al gehoord eh, hier op Veronica. Maar tot en met 15 maart kan jij nummers aandragen voor de Stop 520. Een lijst die volgens mij echt nodig is. Er groeien namelijk 520 miljoen kinderen op in oorlog. En dat moet gewoon anders. Warchild en Radio Veronica slaan de handen ineen en zijn van 11 maart tot en met 15 maart te zien... en te beluisteren op Utrecht Centraal vanuit een bed. En dat bed, daar gaat eigenlijk de hele actie over. Dat staat centraal. Omdat ieder kind een veilige plek hoort te hebben. Een bed moet gewoon veilig zijn. En ik eh, raad je toch wel even aan, het is bijna 12 uur... om voor 12 nog even naar Radio Veronica te gaan. Draag een liedje aan voor deze bijzondere week. En dan kunnen we er samen voor zorgen dat dit leed... want dat is het echt, 520 miljoen kinderen, ik zeg het nog maar een keer dat we dit leed de wereld uit helpen. Hey, ik wens je een hele fijne nacht en een hele fijne dag morgen. Geniet van het weer, maar denk ook aan die 520 miljoen kinderen die in oorlog opgroeien. Radio Veronica.nl. the to the now. 520 miljoen kinderen op in oorlog. Hoi, ik ben Frank en ik heb met eigen ogen gezien hoe War Child die kinderen helpt. Met muziek geven ze een hoop, kracht en een sprankje toekomst. Om aandacht te vragen voor het werk van War Child introduceren we de Stop 520. Een verzameling van liedjes die positiviteit brengen, hoop geven of je simpelweg raken. Draag ook jouw plaat aan via radioveronica.nl. Want een kind in oorlog is geen ver van je bedshow. Alle info check radioveronica.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Postcode Loterij Miljoenenjacht. Veronica. Nieuw bij KPN, de Samsung Galaxy S26 Ultra. Daarmee ga je van smartphone naar AI-phone. En worden je dagelijkse taken nog sneller en makkelijker. Jouw ultieme sidekick altijd bij de hand. Waar je ook bent, wat je ook doet. Bestel hem dus ultrasnel op kpn.com. Ook voor ondernemers. Hey, kom maar op met je bonnetje. Want bij Shell maak je elke dag kans op je geld terug. Lekker toch? Gewoon even uploaden in de app. Dus kom maar op met je bonnetje. Even shaten, even ontbijten, even sparren. Nu bij Spar, de kickstart van jouw dag. 6 CO-pads, zakken voor maar 10,99 euro. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. Eneco verlicht vragen van ondernemers over energie. Zoals, hoe haal ik optimaal rendement aan mijn zonnepanelen? En hoe zorg ik dat mijn energiekosten niet te hard groeien? Onze experts staan ook voor u klaar met advies en slimme oplossingen. Kijk op eneco.nl slash ondernemersvragen. Met de juiste kennis maakt u de juiste keuzes. Eneco verlicht. Zie je het al voor je? Planten die uitschieten, het gras frisgroen... de eerste gekleurde bloemen, eindelijk weer de tuin in. Het zonnetje pakken. Alles bloeit op, met wat hulp van jou en van Welkoop. Een mooie tuin? Welkoop, weet wat te doen. Kom kijken bij Grand Optical. Kom kijken naar de grootste en nieuwste collectie designerbrillen. Grand Optical heeft alle topmerken. Dus kom kijken en